Waterwalgemoed met het RWS-journaal. Opnieuw zijn er beveiligers van de Amerikaanse president Obama in opspraak. De Secret Service onderzoekt of twee beveiligers dronken waren... toen ze door een afzetting bij het Witte Huis reden. De twee veiligheidsagenten kwamen van een feestje... en reden met zwaarlichten door de afzetting. Die was neergezet vanwege een verdacht pakketje. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest met dronken beveiligers van de president. En vorig jaar stapte het hoofd van de beveiligingsdienst op... nadat een man met een mes diep het Witte Huis in wist te komen. 21 hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en Pax Christi... zeggen dat de VN faalt bij de hulp aan de Syrische bevolking in de burgeroorlog... In een rapport stellen ze dat ondanks internationale hulpafspraken het aantal doden en vluchtelingen alleen maar toeneemt en hulpverleners steeds moeilijker hun werk kunnen doen. In het rapport staat dat er vorig jaar 76.000 burgers zijn omgekomen. In Parijs zijn de Franse topsporters herdacht die maandag omkwamen bij een helikopterongeluk in Argentinië. Familieleden en andere sporters namen samen met de minister van Sport afscheid van de bokser, roeier en zwemster. Mensen legden bloemen neer bij drie grote foto's van de slachtoffers. Ook werd er een minuut stilte gehouden. De drie kwamen om het leven tijdens een survivalprogramma van de Franse tv. Toen door nog onbekende oorzaak twee helikopters met elkaar botsten. Er vielen in totaal tien slachtoffers. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In de verlenging tegen Chelsea in Londen werd het 2-2. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Bayern München bereikte de kwartfinales ten koste van Shakhtar Donetsk. Na de 0-0 in Oekraïne walste de Duitse landskampioen thuis met 7-0 over Shakhtar heen. Het weer vannacht blijft het vrij helder en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In het oosten en noordoosten is er kans op mist.